Dit is Maud met het NOS Journaal. Van alle regio's in Nederland heeft Rijnmond de hoogste werkloosheid. Ruim 8% van de beroepsbevolking heeft er geen baan. En dat is 2% meer dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit cijfers van het CBS. Van alle gemeenten was Rotterdam met ruim 11% koploper. Zeeland en de regio Gorkum hadden vorig jaar de minste werklozen. Nog geen 5% zat zonder werk. Huizenkopers die lang willen profiteren van de huidige lage rente... en daarom een hypotheek met 20 of 30 jaar vaste rente afsluiten... kunnen bedrogen uitkomen. Daarvoor waarschuwt vereniging Eigen Huis. Als eigenaren van een woning met nationale hypotheekgarantie... verhuizen naar een duurder huis zonder NAG kunnen ze bij sommige verstrekkers hun hypotheek niet meenemen. Ze moeten dan een nieuwe afsluiten. Volgens Vereniging Eigen Huis kunnen klanten van onder meer ING en Allianz hiervan de dupe worden. Bij nieuwe demonstraties in Venezuela zijn zeker twee doden gevallen. In Merida kwam een man om het leven die steun betuigde aan president Maduro. De andere doden viel in Barinas in het westen van het land. In, het, in de hoofdstad Caracas deden tienduizenden mensen mee aan een protestmars tegen Maduro. Ze willen dat hij opstapt omdat hij er niet in slaagt een eind te maken aan de economische crisis in het land. Bij protestacties en plunderingen in Venezuela zijn de afgelopen weken al zeker twintig doden gevallen. In de Amerikaanse staat Arkansas is voor de tweede keer in een week tijd een gevangene geëxecuteerd. Het is een man van 52 die was veroordeeld voor verkrachting en moord. Hij is een van de acht mannen die Arkansas binnen elf dagen wil ombrengen. De autoriteiten hebben haast, omdat ze een van de middelen die ze gebruiken bij de dodelijke injectie bijna over de datum is.